Goedemorgen, ik ben Dielke Teertse en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet iets gebeuren in de zorg. Er staat een open brief in de Volksrand van 20 zorgorganisaties... met de oproep om met een plan te komen. Dit is de schrijfster van die brief. Ja, de werkdruk is enorm. Eh, heel veel roosters, daar zitten constant gaten in. Je ziet dat er bijvoorbeeld nu op dit moment minder IC-verpleegkundigen beschikbaar zijn... dan voor de uitbraak van de coronacrisis. De organisaties willen dat het kabinet een plan heeft op Prinsjesdag. De dag dat bekend wordt waar het geld uit Den Haag komend jaar naartoe gaat. Ze noemen geen concreet bedrag. Er melden zich steeds meer mensen die van geslacht willen veranderen bij de transgenderpolie. Vooral jongeren komen vaak langs voor een intake. Dit jaar zijn het er 1800, 600 meer dan vorig jaar. De wachtlijst is soms jaren. Een bijzondere tennisfinale op de US Open. Morgen staan bij de vrouwen twee tieners tegenover elkaar. De Britse Emma Raducanu van 18 en de 19-jarige Leila Fernandez uit Canada... moesten zich eerst nog voor het toernooi plaatsen... maar versloegen daarna de ene na de andere topper en staan dus in die finale. De laatste keer dat de twee tieners in de finale stonden was 22 jaar geleden. Twee jaar geleden kwam de overheid met een campagne om iedereen op te roepen om iets tegen klimaatverandering te doen. Steeds meer Nederlanders vragen zich al lang niet meer af of ze iets voor het klimaat kunnen doen, maar wat ze kunnen doen. Een van die dingen, minder vlees eten, is daar bewust uitgelaten, zegt Wakker Dier na onderzoek. Ze hebben documenten opgevraagd waaruit blijkt dat vlees een te pikant onderwerp was voor de politiek. Nou, we kwamen tegen dat het inderdaad heel erg lang gewoon onderdeel is geweest van de campagne. En eh, dat het toen op um, eigenlijk last van het ministerie helemaal geschrapt is. En er wordt veel gesproken over, eh, het is een politiek, een politiek gevoelig onderwerp, we willen het er eigenlijk niet over hebben. Ehm, ja, het lijkt eigenlijk dat ze het gewoon niet durven. De campagne loopt nog steeds. Het weer, af en toe zon vandaag, maar vanmiddag ook meer kans op buien. Mogelijk met onweer en hagel en veel regen in korte tijd. Ietsje minder warm dan de afgelopen dagen, ongeveer 23 graden.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 Can I be looking at the last three years like I did? I can never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened but after this episode I see You can never tell the next day life could be Do you know what it feels like?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 No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about Jonathan when when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry.